Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het was een spannende avond voor Wopke Hoekstra, maar hij weet nog niet waar hij aan toe is. Hij moest in het Europese parlement bewijzen dat hij de beste opvolger is van Frans Timmermans... als eurocommissaris die over het klimaat gaat. Hoekstra zei dat hij een heffing op brandstof voor vliegtuigen en schepen wil... en er moet snel een stop komen op fossiele brandstoffen. Fossil fuels must become history. The sooner, the better. And the fact that certain oil majors have long known of their role in climate change and sought to ignore the evidence, I find it truly unethical. Er was ook kritiek van een aantal Europarlementariërs. Hoekstra werkte in het verleden bijvoorbeeld bij Shell... en was als CDA-leider ook niet altijd veel met klimaat bezig. Donderdag dan wordt er gestemd en weten we of Hoekstra de baan krijgt. Op een vakantiepark in Vaassen bij Apeldoorn zijn vier chalets afgebrand. Het park was verlaten, er is dus ook niemand gewond geraakt. Twee weken geleden was er ook al brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het vakantiepark was aangewezen als opvang voor Oekraïners... en daar zijn sommigen in Vaassen niet blij mee. De Verenigde Naties gaan helpen om de rust terug te brengen in Haiti. In dat Caribische land is het al lang een grote chaos. Twee jaar geleden werd de president vermoord en sindsdien zijn er veel rellen tussen bendes. Andere landen gaan nu dus namens de VN helpen, zodat er weer veilig verkiezingen kunnen worden georganiseerd. En in Amerika zijn de late night shows weer terug op tv. Maanden waren die shows gecanceld vanwege de schrijversstakingen. Schrijvers van films, series en dus ook late night shows staakten bijna een half jaar lang voor betere salarisafspraken. Die zijn er nu en dus is bijvoorbeeld Jimmy Fallon weer terug. Five months off and we are back. I am so excited to be here. I am so excited. Seriously, I just want to say I'm so happy all the writers finally got their fair deal that they deserve. De show zat meteen vol grappen over die staking, die trouwens nog niet helemaal voorbij is. Acteurs staken nog steeds voor betere salarisafspraken. Het weer, veel regen met soms een stevige plensbui en veel wind. Is het droog, dan kan het 21 graden worden, maar tijdens de buien is het een stukje koeler.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 Hackersorganisatie DIVD roept gemeenten op om het melden van beveiligingslekken makkelijker te maken. Uit onderzoek onder 144 gemeenten blijkt dat lang niet alle gemeenten op tijd en adequaat handelen bij een melding over een datalek. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti.